4 uur. Renate Evers met het NOS Journaal. De ministers van Financiën van de Eurolanden hebben nog geen besluit genomen over het toekennen van een nieuwe lening aan Griekenland. Ze waren bijeen in Luxemburg om te praten over de schuldencrisis in Griekenland. Zondag maakte het Griekse ministerie van Financiën bekend dat het begrotingstekort dit en volgend jaar hoger wordt dan het IMF en de EU als voorwaarde hebben gesteld voor nieuwe steun. Geen van de eurolanden heeft gepleit voor het failliet laten gaan van Griekenland, zo zei voorzitter Juncker na het overleg. De 17 landen hebben wel een besluit genomen over een onderpand voor Finland. De voorwaarden voor dat onderpand zijn volgens Juncker zo ingewikkeld dat andere landen af zullen zien van een onderpand. In een gesloten jeugdinrichting in Sassenheim zijn negen jongeren in opstand gekomen. Ze hadden zich gisteravond opgesloten in hun eigen groepsruimte. Rond half één vannacht gaven ze zich na onderhandelingen allemaal over. Wat de jongens precies wilden is niet duidelijk. De directeur van de inrichting zegt dat er geen toezeggingen zijn gedaan... en ook waren er volgens hem geen signalen dat de jongeren iets van plan waren. Aanvankelijk meldde de politie dat er brand was, maar dat klopte niet. De jongens hadden water op een brandmelder gespoten. Verder werd gezegd dat de jongens probeerden te ontsnappen, maar ook dat bleek niet het geval te zijn. Drie mannen uit Heerlen zijn uitgeroepen tot dierenbeschermers van het jaar. Omdat ze dit voorjaar wekenlang de wacht hielden bij een broedende zwaan. Ze kregen de meeste stemmen van het publiek. Dat kon stemmen via de site van de dierenbescherming. De drie vrienden hielden vijf weken lang om de buurt 24 uur per dag te wacht bij het nest van een vrouwtjeszwaan, nadat dierenbeulen het mannetje hadden doodgeslagen met stokken. Het weer, de bewolking neemt geleidelijk toe en de minima liggen rond 14 graden. Overdag overwegend bewolkt en kans op wat regen of motregen. Het wordt 17 graden in het noorden tot 20 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. De nacht op 1. Met Sietse Braksma. Een hele goede morgen. Van harte welkom bij eh, deze nacht op 1. 4 oktober, Dierendag. We hebben er net twee uur over gesproken. Het is nu tijd om eh, te gaan genieten van muziek kwam onder andere nog wel wat muziek, eh, wat muziek voorbij met dieren daarin.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 Sting, All This Time, 1991. Hij werd zondag 60 en dan gaf een groot feest in New York. Samen met eh, Bruce Springsteen, Stevie Wonder, Lady Gaga, die traden er allemaal op. Eh, ja, mooi feestje dus. Daarvoor Ryan Adams met Lucky Now. Oh, en ik heb het, nou ja, ik moet even delen, ik heb het zo koud. Hoe kan het nou? Dat is waarschijnlijk omdat de temperatuur weer zo afneemt. Hè? Dan is het een paar dagen lekker weer. En dan geniet je die mooie nazomer. En dan in één keer wordt het toch weer eh, frisser. En zeker s'nachts. En het wordt alleen maar erger. Dus ik wens mezelf en u heel veel sterkte toe de komende tijd. Als het dan weer kouder gaat worden. Gaan we nu gauw luisteren naar Steely Dan met Midnight Cruiser. Heaven and hell can't separate our love. You Baby. 1974, George McRae. Uh, eh, daarvoor Josh Garrels met For You. Daar hebben we vorige keer ook een plaats van gedraaid. Dat blijft ook goed, hè? Die volkszanger uit, eh, volkszanger uit Portland, eh, Amerika. En hij nam zelfs zijn eerste drie albums op. Inmiddels is zijn vijfde album, vijfde album uit. Love and War and the Sea in Between. En dat album is gratis te downloaden via zijn website. josgarrels.com joshgarrels.com. Dus eh, voor een eh, gratis album van eh, die zanger die u net hoorde. Ja, het is zometeen weer tijd voor De Nachtgedachte. Vandaag aandacht voor een plaat van Ronan Keating. Eerst gaan we nog luisteren naar muziek van Adele. the same way as I did. I'm missing out the cracks in the pavement and tutting my heel and strutting my feet. Is there anything I can do for you, dear? Is there anyone I could call? No, one, thank you, please, madame.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 grootste talenten van Nederlandse bodem. Tim Knol met deze Daarvoor natuurlijk de oude man Frank Boeien met Paradijs. Het is tijd voor de nachtgedachtenplaat. Vannacht is die dus van Ronan Keating. De lach op je gezicht laat me zien dat jij me nodig hebt.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 Geweldig. Moon Safari uit 1998, daarmee braken ze door de single All I Need. En eh, ja, daarna kwamen ze nog met het album Tokyo Walkie, ook een geweldig album. Eh, mag ik gelukkig zo ook, zelf bezitten. De mannen heten Jean-Benoît Dunkel en Nicolas Godin. En ze laten zich naar eigen zeggen inspireren door Brian Wilson, Burt Bacharach en uh, Serge Gainsbourg. En ja, niet die verwachte grootheden in de elektronica als Kraftwerk of Yellow. Ja, nou ja, iedereen zijn eigen inspiratie, hè? dat kun je bij hen dus ook horen.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 Bye. staat er ook in mijn informatie... Let op, freaky outro vanaf 36 seconden voor het einde. Ja, dat kan je wel zeggen over de Steve Miller Band met Fly Like an Eagle. Eagles, Eagle, waarom? Het is ook eh, bijna vijf uur, dat is het. Fly Like an Eagle, dus van de Steve Miller Band. Voor Us and Our Daughters, Does Anybody Know? En daarvoor weer El Stewart met Year of the Cat. Het is dus bijna vijf uur. Dat betekent dat we zometeen om half zes gaan bellen met China en Mongolië. Met Hanneke van Dam en Jaap en Marieke den Butter. Zij eh, zijn Nederlanders die aan het buitenland hulp verlenen. En daar gaan we mee praten over waar ze mee bezig zijn en wat er in hun landen speelt. Dat om half zes. Zometeen hebben we natuurlijk weer eh, veel muziek tot half zes. Zo komt Alicia Keys voorbij, Jesse Dixon die onlangs overleed en ook Seal dat zometeen. Zo eerst het nieuws van 5 uur. Graag tot straks.